Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Een nieuwe stikstoftegenvaller voor boeren. Onderzoekers van de Wageningen Universiteit hebben ontdekt dat veel innovaties helemaal niet goed werken. Om de stikstofuitstoot te verminderen staat in de krant NRC. Boeren steken juist een heleboel geld in bijvoorbeeld speciale stalvloeren... maar de uitstoot gaat daar maar nauwelijks van omlaag... Het is ook voor het kabinet balen omdat er meer dan een miljard euro wordt geïnvesteerd in dit soort uitvindingen. Het zag er lang naar uit dat AZ gisteren voor een stunt ging zorgen in de halve finale van de Conference League. Maar uiteindelijk was het het Engelse West Ham United met 2-1 te sterk. Verdediger Sam Beukema heeft hoe dan ook genoten, want het was een speciale wedstrijd voor hem. Als je ziet hoeveel fans er mee zijn gekomen uit, eh, uit Nederland. En eh, nou ja, voor mij, ik ben ook wel fan van West Ham, dus eh, ik had wel een beetje kippenvel toen ik dat liet hoorde, ja. Volgende week donderdag dan is de return in Alkmaar. Dan kan AZ zich voor de eerste keer sinds 1981 plaatsen voor een Europese finale. En gefluister om je heen. Een docent die langsloopt en een auto die voorbij raast. Scholen gebruiken steeds vaker koptelefoons met noise cancelling in de klas. Zoals in Honselersdijk bij Den Haag. Dan kan ik me beter concentreren en zo krijg ik mijn huiswerk in het weekend. Als ik een koptelefoon heb, voelt het net alsof dat je water in je oren hebt. Dus je hoort bijna niks. Nee, maar zo'n koptelefoon is niet voor alle leerlingen een goed idee, zegt deze onderzoeker. Koptelefoons zijn vooral voor kinderen die te veel aan prikkels hebben. Maar er zijn ook kinderen die te weinig prikkels hebben. En die vallen eigenlijk veel meer op in de klas. Dat zijn de wiebel om het zo te zeggen. Ja, die hebben dus geen last van iemand die voorbij loopt of gestommel in de klas. Toch zien veel scholen er wel wat in. De koptelefoonbedrijven zeggen dat ze de laatste tijd veel verkopen aan scholen. En het weer nog opnieuw een wisselend dagje. Vanochtend trekt de regen weg en zijn er opklaringen. Daarna stapelwolken met vanmiddag pittige regen- en onweersbuien.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 Emissiearme stalvloeren en andere innovaties om de stikstofuitstoot in de veehouderij te verminderen... werken minder goed dan gedacht. Wat blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit waarover NRC schrijft. Richard de Mos keert voorlopig nog niet terug als wethouder in Den Haag. In een gemeenteraadsdebat is erover gisteravond geen knoop doorgehakt. Na vrijspraak in de corruptiezaak wil de Mos graag met zijn partij het college in. In Thailand zijn zeven boeddhistische monniken opgepakt... omdat ze voor ruim 8 miljoen euro aan geld en goederen zouden hebben verduisterd.